Correspondent Gabi Verberg weet meer. Het gaat om een hele grote brand. Eh, meerdere woontorens, zoals je net zei, die staan uh, ja, in Ik kan niet anders zeggen. In totaal gaat het om een kleine 2000 woningen waar ruim 4000 mensen wonen. is een heel groot gebied eromheen afgesloten en worden mensen mensen echt met klem gevraagd om weg te blijven. In België ligt een deel van het openbare leven opnieuw stil. Er is een nationale stakingsdag, nadat de vorige dagen ook al veel mensen het werk neerlegden. Vandaag zijn de acties massaler, zegt correspondent Ardi Semerding. Er vertrekken bijna geen vluchten van eh, Charleroi. Helemaal geen eh, vluchten vanaf het eh, vliegveld hier in Brussel. Ehm, de openbaar vervoer ligt er zo goed als uit. En als ik even uit het raam kijk, zie ik ook dat de blauwe vuilniszakken met de plastic daarin nog steeds niet zijn opgehaald. Dus behoorlijk wat overlast hier in België. Veel Belgen zijn boos over de bezuinigingen die de regering wil doorvoeren. In het centrum van Alkmaar woedt een grote brand. Die brak uit in een Aziatisch restaurant. Huizen en winkels van vier omliggende straten zijn voor de zekerheid ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Ook weten we niet hoe de brand is ontstaan. En we weten iets meer over de mogelijke tegenstanders van Oranje op het WK voetbal volgend jaar. Nederland zit in pot 1 met alle sterke landen zoals Argentinië en Spanje. Die kunnen ze dus niet loten voor de poolfase. Landen als Kaapverdië en Curaçao zitten in pot 4. Dat betekent dat Nederland één van die landen kan treffen in de pool, maar niet allebei. De loting is op 5 december.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 En ik ga door met The Carpenters, Close to You. to you. Why do stars? to you. de, de live versie van Close to You. Een hele mooie. We gaan door naar ons volgende item. Artiest in het licht. Kenneth Donald Rogers, geboren in 1938 en overleden in 2020... was een Amerikaanse countryzanger, fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. Net zijn zangcarrière van meer dan een halve eeuw... inclusief meer dan 20 nummer 1 hits... in de Amerikaanse country hitlijst... kan Kenny Rogers beschouwd worden als... een van de grootste countryzangers aller tijden. Na vele solo-artiesten en na vele solo-hits... heeft hij ook een aantal duetten gezongen... met onder andere Dolly Parton, Sheena Easton en Dottie West. En dat zijn toch niet de eerste beste. Hier is Kenny Rogers zelf met een hele mooie lady.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 Nederlandstalige ga ik voor u draaien. En dat is Blauw van de Scene. We zijn bij de beatspopzingers aan het eh, instuderen de hele wereld. Dat is ook een fantastisch mooi liedje. Maar ik heb gekozen voor Blauw. was te zien met de prachtige stem van Tilau. Ja, die man is er helaas niet meer. Theo Chin-chu weet als geen ander te vertellen over poëzie. Om de maand, op vrijdagmiddag, bespreekt hij telkens een nieuw thema aan de grote tafel in de bibliotheek. En deze keer poëzie van Martinius Nijhoff, 1894-1954. Een van de grondleggers van de moderne Nederlandse poëzie. En het is 28 november van 2 tot half 4. En het is de locatie, de bibliotheek, de blauwe tram. De kosten zijn 2,50, maar dan krijgt u ook koffie of thee met een koekje voor. En dan moeten wij wel even aanmelden via de balie 5740330. 5740330. Procol Harum, A Water Shade of Pale. just go sleep. Turn Zoals ik u in het eerste uur verteld heb, er is altijd wat te doen bij Pluspunt. En zo kan u ook langskomen bij de locomotief. En de locomotief is voor alle senioren, ook als de gezondheid wat minder is. Iedere dinsdagochtend organiseren deelnemers en vrijwilligers samen een gezellige bijeenkomst waar iedereen zichzelf mag zijn. Ze drinken koffie of thee, praten bij, spelen een spelletje of genieten alleen maar van muziek, verhalen of activiteiten. De eigen inbreng is altijd welkom. Na de koffie bewegen we ontspannend op muziek... ieder op zijn eigen tempo en zijn eigen niveau. Een keer vrijblijvend meedoen? Dat kan. Na aanmelding, want u moet u eigen wel even aanmelden... en een begeleider of een mantelzorger mag zeker de eerste keer meedoen. Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt. Locatie, centrum. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En aanmelden is 3040700. Telefoonnummer 3040700. En dan zegt Bonnie M. Daddy cool. She's crazy like a fool. weet u nog? U kent ze nog wel. Het was altijd gezellige muziek, vond ik. Ik ga door met champagne. En wat vraagt champagne zich af? How about us? Michael Jackson. Ja, die zingt over Ben. was de jonge Michael Jackson. Een prachtige stem eigenlijk. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Ja, we zijn gekomen aan het nieuwe item, het volgende item tenminste. De Stray Cats, dat is een, eh, in 1979 door gitarist en zanger Brian Settens... in Mississippi op Long Island opgerichte rockabilly band. De band bestaat uit de schoolvrienden Brian Setzer en Slim Jim Phantom. De groep werd sterk beïnvloed door artiesten uit de jaren 50... zoals Jim Vincent, Eddie Cochran en Bill Haley. De Steakheads had aanvankelijk nauwelijks succes in eigen land. In Groot-Brittannië en Europa was echter een ware rockabilly revival aan de gang. En de singles van de Steekheads scoorden daar wel. Hier zijn de Steekheads met Runaway Boy. dit was Love Hurts van Nazareth. Misschien is het u al opgevallen dat de verkeersrotonde bij Nieuw Unicum... nog niet voorzien is van een nieuwe asfaltlaag. De oorzaak waren de slechte weersomstandigheden... en vanwege de daling van de temperatuur in de nachten... is het november en opvolgende maandag koelt de asfalt te snel af tijdens het verwerken. Hierdoor kunnen de resterende asfaltwerkzaamheden dit jaar niet meer worden afgerond. De verkeersrotonde zal pas in maart 2026 van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. Er worden twee avonden, nachten vooruitgetrokken, één voor het verwijderen en één voor nieuw asfalt. De exacte datum voor de uitvoering in maart wordt tijdig bekendgemaakt. En ik ga door met, dan moet ik even zelf kijken, <laughs> hartstikke leuk, Dr.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 Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde al meteen dat jij de ware Weet ik precies wat jij bedoelt. Geef me voor altijd dit gevoel. Dan heb ik echt alleen met jou. Soms zijn we weer even terug bij af. Dan gaan we naar ons plekje in de stad. Drinken rode wijn en we dansen En als het moet, maak jij mijn zinnen af. Want wat wij hebben, heb ik echt nog nooit Telefoon, daar komt hij, de telefoon. Neem hem nou op, Benny. Benny Jolink. Hello, Benny. Yes, it's me and I'm lonely. Ga gewoon lekker door hoor. Ga maar lekker door. Hartstikke goed. Ik ga eindigen met Fikker eh, Leandros. Après toi. Ik wens u een hele fijne week. En eh, de rest van de week een heel mooi weekend. En graag tot volgende week. Volgende week woensdag. Zelfde zender, zelfde tijd. Dag. Tu t'en L'amour pour toi. le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peut en vouloir désormais. Tu vas m'oublier, ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.